Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Honderden... Een DDoS-aanval op de NPO heeft ook de website en de app van de NOS platgelegd. De NOS had al een paar uur last van storingen. Ook sites van enkele regionale omroepen zijn onbereikbaar. De problemen begonnen aan het begin van de avond. Rond 9 uur lag alles op het internet eruit. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend. Het zou gaan om een van de grootste DDoS-aanvallen ooit. Anne Neutenboom heeft de 50ste editie van het Rotterdamse Kamerettenfestival gewonnen. Neutenboom won zowel de jury als de publieksprijs. Annes programma Weg is een relevante aanklacht tegen het keurslijf waar millennials zich in geperst voelen, oordeelde de jury. Neutenboom moest het in het Rotterdamse Luxor Theater opnemen tegen Jasper Smit en Tom Montfroy. Cabaretten is een kweekvijver voor nieuw cabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Theo Maassen, Brigitte Kaandorp en Mark-Marie Huibrechts. Bokser Vladimir Klitschko is zijn wereldtitels in het zwaargewicht kwijt. De 27-jarige Brit Tyson Fury versloeg de 39-jarige Oekraïner in Düsseldorf na 12 ronden op punten. Het werd 3-0. Alom werd aangenomen dat Klitschko korte metten zou gaan maken met de Brit maar die wisten met zijn onorthodoxe stijl te ontregelen. Klitschko bleef elf jaar lang ongeslagen. Het weer bewolkt en regenachtig met vooral aan zee veel wind.